Zo simpel drie woorden die ik eens wil delen met jou en voor ons allebei. Ver van mij vandaan, het spijt het spijt me zo. Maak jij het goed van mijn woord? Zo simpel drie woorden, ben jou niet vergeten. Ik wil dat het. Het leven wordt korter, je moet het nu weten. Ik reik je mijn hand.